bijna overal droog. Morgen opnieuw buien en maximaal 11 graden. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 55 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afrit Bunschoten 5 kilometer. De A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentunnel ook 5. A12 Den Haag richting Arnhem bij Bunnik 5 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer.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 maar het is hem niet gelukt een nieuwe regering te vormen. PASOK-leider Venizelos noemde het mislukken spijtig. Volgens hem stonden arrogantie, partijpolitiek en opportunisme een oplossing in de weg. De verkiezingen in Griekenland zijn waarschijnlijk volgende maand op 17 juni. Voormalig IMF-topman e Strauss-Kaan klaagt het kamermeisje aan dat hem heeft beschuldigd van verkrachting. Hij wil minstens 1 miljoen dollar van haar hebben, omgerekend zo'n 780.000 euro. Strauss-Kaan vorig jaar in New York opgepakt nadat kamermeisje Diallo aangifte tegen hem had gedaan. Volgens Strauss-Kaan was het contact met haar vrijwillig. De affaire kostte hem zijn baan als directeur-generaal van het Internationaal Monetair Fonds. In augustus vorig jaar werd de strafzaak geseponeerd omdat justitie twijfelde aan de geloofwaardigheid van het kamermeisje. Ze begon een civiele procedure tegen Strauss-Kaan die nu nog loopt. Radiozender Phoenix is gered. De zender, die in de grote steden populair is onder jongeren, dreigt te verdwijnen door bezuinigingen. Maar door samenwerking met de publieke omroep kan de zender blijven bestaan. Phoenix krijgt een eigen plek binnen het publieke bestel. Omroepen BNN, NTR en VPRO gaan bijdragen aan de programmering. De politie in Tilburg onderzoekt de mogelijke verkrachting van een meisje van 14. Gisteren werd een internetfilmpje uitgezonden in het tv-programma Po-nieuws. Daarin leek het of het meisje door een jongen werd aangerand. Twee andere jongens keken toe. De politie heeft het met het meisje gesproken en dat was reden genoeg om de zaak aan het OM voor te leggen. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Temperatuur.